Jan van der Putten met het NOS-journaal. De salarissen zijn vorig jaar meer gestegen dan die in andere sectoren. Het loon van bankmedewerkers nam gemiddeld toe met 5,8 procent. In heel Nederland was het gemiddeld 2 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Banken verhogen het vaste salaris omdat bonussen wettelijk worden beperkt. Toen vorige week bekend werd dat bij ABN AMRO de topsalarissen met 20 procent omhoog gingen, ontstond ophef. Politici noemden die stijging ongepast. De ophef over de vliegreizen van Greenpeace-directeur Husting heeft de milieuorganisatie tot nu toe 675 donateurs gekost. Deze week werd bekend dat Husting geregeld van Luxemburg naar Amsterdam vloog. Hoewel in het beleid van Greenpeace staat dat werknemers voor zulke korte afstanden niet het vliegtuig mogen pakken. Een van de mannen die vanochtend gewond raakte bij een steekpartij in een goudinkoopzaak in Amsterdam-West is overleden. Wie de man is, is niet bekendgemaakt. De andere gewonde is de mede-eigenaar van de winkel. Het OM ziet hem als verdachte. Wat er bij de Amsterdamse goudwinkel is gebeurd, is nog onduidelijk. De FIFA heeft Luis Suarez voor negen interlands geschorst. Ook mag hij vier maanden geen andere wedstrijden spelen, ook niet voor zijn club Liverpool. Bovendien krijgt hij een boete van ruim 80.000 euro. De uitspraak betekent dat Suarez dit WK niet meer in actie komt. Suarez wordt gestraft omdat hij dinsdag in de wedstrijd tegen Italië zijn tegenstander had gebeten. Grote bekers frisdrank worden in New York definitief niet verboden. De hoogste rechter van de stad vindt het verbod te ver gaan. Dat vond een lagere rechter ook. De burgemeester van New York had het verbod aangekondigd in de strijd tegen overgewicht. Frisdrankbedrijven en eigenaren van restaurants en theaters spanden een rechtszaak aan. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 19 graden in het westen tot 22 in het uiterste oosten van het land.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 Dat was een ongeluk, de rijstroken zijn weer vrij. A1 verderop tussen Naarden en Muiden nog eens 10 kilometer. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer.